Thomas, en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel jonge huurders in de stad zitten hartstikke klem, staat in het AD. Ze verdienen net genoeg om een eigen plekje te kunnen huren... maar te weinig om te kopen. Intussen lukt het door de hoge huur en vaste lasten niet of nauwelijks om te sparen. Ze maken bijna de helft van hun inkomen naar de huisbaas over. Gemiddeld 1185 euro per maand. Tien jaar geleden was deze groep minder dan een kwart van hun loon kwijt aan wonen. Het leger van Israël heeft vannacht bombardementen uitgevoerd in Jemen. Je hoort correspondent Nasra Habib Allah het Israëlische leger die zegt dat ze ehm, op meerdere plekken infrastructuur hebben aangevallen... die onder eh, controle zou zijn geweest van de Houthis. En dan zou het onder andere gaan om een haven, een elektriciteitscentrale en een schip. Israël claimt dat die havens en die infrastructuur die daarbij eh, eh, hoort doelwit zijn... omdat daarmee wapens vervoerd zouden worden vanuit Iran. De Houthis in Jemen hebben als reactie ook raketten afgevuurd op Israël. Het lijkt erop dat die allemaal zijn neergehaald door de luchtafweer. Een vrouw van 79 is overleden na een aanrijding in Schijndel. Ze werd iets voor 12 voor het laatst gezien en een paar uur later als vermist opgegeven. Kort daarna vonden agenten haar lichaam langs een weg aan de rand van het Brabantse dorp. Ze was toen al overleden. De bestuurder is na het ongeval doorgereden en is nog niet gevonden. De politie in Apeldoorn heeft meerdere dierenactivisten opgepakt... die slachthuizen bezet hadden. Ze gingen vannacht naar binnen en blokkeerden machines en transportbanden. Deze vrouw legt uit waarom. We do it because it's right and it's necessary, and we want to target the companies there where it hurts them the most, at their production sites, and also we need to go where the animals are. Vier jaar geleden werden de slachthuizen in Apeldoorn ook al eens geblokkeerd... door diezelfde internationale dierenrechtengroep uit Frankrijk. De actievoerders zeggen dat het bedrijf geld verdient aan dierenleed... en ze vinden dus dat het moet stoppen. Het weer nog, een wisselend dagje met vanochtend van tijd tot tijd pittige buien... met ook kans op onweer. Vanmiddag is het vaker droog en zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of 19. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de A10 staat 6 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Een kwartier op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assen-Delft en Knoop het Koenplein. 8 kilometer file. A9 Alkmaar richting Diemen tussen afrit Haarlem-Zuid en afrit AMC. 15 kilometer file en 20 minuten vertraging. De N232 Haarlem richting Amstelveen heeft een file van 3 kilometer bij de A9.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 Tientallen activisten zijn vannacht drie slachthuizen in Apeldoorn binnengedrongen. Daardoor ligt de productie daar stil. Leden van een Franse dierenrechtenbeweging hebben zich vastgeketend aan machines en transportbanden. In Australië is een vrouw schuldig bevonden in de zogenoemde paddenstoelenmoordzaak. Ze liet vier leden van haar schoonfamilie giftige paddenstoelen eten. Drie van hen overleden als gevolg daarvan. De vierde werd ernstig ziek. Haar straf hoort ze later. de Israëlische premier Netanyahu is vandaag op bezoek bij de Amerikaanse president Trump. Op de agenda staat onder meer een akkoord met Iran, maar vooral ook een wapenstilstand in Gaza.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 I didn't catch your name. Insult me all you want to. But dare you do it to my face. Grandmother? number on your phone. So it's setting up. Maybe I'm the one to blame, but to think that you could be the one.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 I'm leaving you. Game It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed, I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna when you're with them, you meet, and neither one of you even know what hit them.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 Guess that they don't know you, cause today, that was yesterday. Yesterday open Sound like broken records playing over, but you promised them. Next time you show restraint, you don't get another chance. Life is no Nintendo game, but you loud to Kane.